met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan zegt dat 18.000 migranten vanuit Turkije onderweg zijn naar Europa. Donderdag besloot Turkije om de grens naar Griekenland te openen... ondanks het verdrag met de EU om niemand door te laten. Aan de Griekse kant van blijft de grens dicht. Er zitten nu honderden migranten vast in het niemandsland... tussen Turkije en Noord-Griekenland. Volgens Griekenland gaat het hooguit om 1200 mensen. Die proberen door de hekken heen te breken en bekogelen de politie met stenen. De Griekse politie bestookt de migranten met traangas en schokgranaten. In Zuid-Limburg zijn voor de zekerheid twee evenementen afgelast... in verband met het coronavirus. Volgens 1 Limburg gaan de carnavalsoptocht in Wijnandsrade... en het hoeie schrikkelfeest in Schinveld niet door. De veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft gemeenten in de buurt van de Duitse grens aangeraden... om evenementen af te gelasten. In het zuiden van Iran hebben betogers een ziekenhuis in brand gestoken... waar coronapatiënten zouden liggen. Volgens zender Al Arabiya ging het gerucht dat er tien patiënten lagen uit Kom, de stad met de meeste Iraanse besmettingen. Toen autoriteiten het verhaal tegenspraken... staken boze betogers het ziekenhuis in brand. In Iran zijn nu volgens officiële cijfers 43 mensen aan het virus overleden. De politie richt een fonds op voor de afwikkeling van schadeclaims... na de aanslag in Alphen aan de Rijn. Tristan van der Vlis schoot daar in 2011 in een winkelcentrum zes mensen dood... en pleegde daarna zelfmoord. 16 mensen raakten gewond. Van der Vlis had een wapenvergunning terwijl bekend was... dat hij psychische problemen had en suïcidaal was. De Hoge Raad gaf slachtoffers en nabestaanden gelijk... die de politie verwijten dat Van der Vlis een wapenvergunning kreeg. Ruim 100 mensen en ondernemingen dienden een schadeclaim in. Het weer vanuit het zuidwesten stevige regenbuien en windstoten. Het wordt een graad of 11. Morgen buien en maximaal 9 graden.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 Het jazzvirus, het meest goedaardige virus in de wereld. En ik zit hier samen met Bert die het tweede uur voor zijn rekening gaan, nemen. Gaan nemen. Goedemorgen Bert. Goedemorgen Edward op deze schrikkeldag. Hè? Ja, schrikkeldag, een bijzondere dag. Maar wij maken er sowieso een bijzonder programmaatje van... met veel, in mijn uurtje, veel funky dingen... Eh, in het tweede uur dus Bert Ehm, die eh, ja, helemaal los kan gaan. Ik heb ook een paar funky dingen bij me. Mooi zo. Dus eh, ja, buiten is het nog steeds stormachtig, regenachtig. Maar binnen hebben we het warm en funky, soulvol. Zoals altijd, het ritme van Zandvoort. Het ritme van ZFM Jazz. En we begonnen met niemand anders dan Amsterdams trots op de mondharmonica. Hermine Deurlo. En die kun je vanavond zien in het Bimhuis. Samen met Steve Cat, die fameuze drummer die met alle grote der aarde heeft gedrumd. En die is samen met haar op tour. En vanavond dus te zien in het Bimhuis. Hermine Durlo, die fantastische mondharmonica speelster. Gaan we verder met Samurai, Samurai Cowboy Kurt Elling, de zanger. everything in life, everything you've seen, everywhere you've been, you have been thinking all of the time. Everything that's happened to you has been made or construed to brood, at least passively, in the life of the mind. So you dig memories such nothing gets away everything you touch finds a place deep inside your inner clutch and it seems gigantical scenes pouring in from your outer dreams wrinkle mental stuff in your own scully hut once you think it not you can do to stop have simply got to cop. Nevertheless, the thought can really wig you. Like sometimes I'll go for a run. There's nothing I expect to run to when all of the sudden the thought begins. A feeling like in my brain there lives an alien. And it gets funky then. Then I think Maybe I am just a little man in a space capsule riding round in a balloon deep down inside my head. Some big and gold giant's head. Dig. I'm driving the running, the motion sequence of running and pushing and pumping the oxygen deep in the plumbing. Something onto some way, somehow keep on moving the giant yet keeping impliant right now an archetypical synaptical of light a firing anatomical hit is right now getting down dig shooting a rapid fire sparkle chemical through the atmosphere here and thinking that i'm thinking of thinking only makes me think a kink in a way that only goes to side that descartes was right <laughs> So you dig everything in life, everything you've seen, everywhere you've been. You've been thinking all of the time. Everything that's happened to you has been made or constructed, brewed at least passively in the life of the mind. memory is such, nothing gets away. Everything you touch finds a place deep inside your inner clutch. And it seems gigantical scenes pouring in from your outer dreams, wrinkle mental stuff in your own scully hut. Koert Elling met Samurai Cowboy. Een nummertje van een plaat uit main 2011, The Gate. Koert Elling, een van de toonaangevende ja, van de afgelopen 20, 25 jaar. Ik zei al, we gaan het hier bij ZFM Jazz eh, lekker soulvol, lekker warm maken. Buiten is het uh, eh, knudden weer, pet weer, maar binnen is het warm en gezellig. Dus een beetje Zuid-Afrikaanse klanken van Erik Leknini, de Italiaan die in België woont, een Belgische nationaliteit heeft. Een pianist met Boda Boda. pianist van Italiaanse afkomst. Met zijn nummertje Boda, Boda van een album van afgelopen jaar. Eh, het heet Six Strings, Six Strings Under. Eh, echt een leuk, eh, leuk album. De moeite waard om te beluisteren. Praat je over Zuid-Afrika of praat je over Afrika... dan kan je niet om de volgende man heen. De Duke Ellington van Zuid-Afrika. 85 jaar oud en still going strong. Die bracht vorig jaar ook weer een album uit. The Balance Abdullah Ibrahim. En daar ga ik een nummertje van draaien. João. Ele sabe a morada, ele sabe a picada do meu barracão. Pergunta o João, ele sabe a morada, ele sabe a picada do meu barracão. Comigo não tem que ser festa subir no morro. O samba mora no meu barracão. Tem que ser só subir no morro. O samba mora no meu barracão do João. Ele sabe a morada, ele sabe a picada do meu barracão. Pergunta o João, ele sabe a morada, ele sabe a picada do meu barracão. do meu barracão. Perguntou João, ele sabe a morada, ele sabe a picada. vrolijke klanken van, misschien herken je het trompetgeluid, Dizzy Gillespie. En Dizzy Gillespie was natuurlijk vanaf het begin van zijn carrière in de jaren 40, zeg maar. Geïnteresseerd in Latijnse, Amerikaanse muziek, Cubaanse muziek. Maar in de jaren 60 werkte hij samen met de Argentijn Laula, Laulo Schifrin, de filmarrangeur, componist. En daar maakte hij die geweldig plaat mee. Um, New Wave heet dat, uit 1963. En daar kwam dit nummertje van. Ehm, Ask John heet het in het Engels. Met dus Dizzy Gillespie op trompet. Geweldige album. New Wave. Nog meer vrolijke klanken. Matthias Voogd. Duitse pianist en eigenlijk een house lounge producer... die zich waagt ook af en toe aan jazzy nummers. Hierbij gestaan door Lisa da Costa, een Portugese bossa nova zangeres... van het album Coming Up for Air. Ik meen uit 2009. Het zou leuk zijn als die Matthias Voogd is echt wat meer jazzplaten zou gaan maken. Het is echt een prettige, prettige pianist. Heel, eh, heel, heel prettig geluid, vind ik zelf. Matthias Voogd brengt ons bij een andere hippe gast. Al twintig jaar Timothy aan de weg als gitarist. Koert Rozenwinkel met Casio Vanguard. Rozenwinkel... bijgestaan op vocalen door de Braziliaan Pedro Martens. Casio Vanguard heet het nummer trouwens. Eh, van het album Capi van dus die Koert Rozenwinkel, de gitarist uit 2017. Eh, Echt ook iemand die je eh, altijd in de gaten moet houden. Hele leuke dingen doet. Koert Rozenwinkel. time you did hit jazz, jazz, jazz nothing but soul. ons bij een nieuw item. Want ik vorige keer introduceerde de Top 2020 Cover-Up covers, jazzy covers van de top 2000 uit 2019. En ja, het volgende nummer kent iedereen. Een beetje de roots van de, van de rock and roll. Luister maar. <laughs> Oh, set me up now, baby. I got a story to tell about a dirty old dog was sniffing around. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. <laughs> How you like that? You told me you was high class, but I can see through that remember you was high class, but I could see through that. And Daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but an old hound dog, snooping around my door. You can wag that tail, baby, look cute all you want, but I no more. I'm telling you, you better listen. keeping my feed you no more. Oh, I ain't feeding you no more. Oh, baby, you ain't getting no more food when you come around my house, that's for sure. You dirty dog. You ain't nothing but a hound dog. Oh, you just a dirty old hound dog. Lord, look at you sniffing and scratching, trying to get in. I ain't opening up that door, huh? Uh, uh, uh, uh you is not Get on out of here. Stay. ZFM yes. Je hoorde Tidi Bridgewater met haar versie die een beetje lijkt op de, de, de oorspronkelijke versie van Hound Dog. De vertolkster van Hound Dog. En dat was niet, eh, niet eh, Elvis Presley, maar Big Mama Thornton... die als eerste dat nummer opnam, de 200 dollar mee verdiende... Eh, eh, en geen miljoenen zoals eh, Elvis Presley. Didi Bridgewater, een geweldige uitvoering van Hound Dog. Bij ons in de top 20, 20 cover-up, 2020 cover-up op plaats 100. Gaan we door met iets nieuws van Christian Scott. Een van mijn favoriete trompetters, trompetisten moet ik zeggen... Eh, uit New Orleans... die geweldig altijd traditie met de nieuwe sound... met nieuwe dingen vermengt. Luister maar naar het volgende nummer. Scott. Je herkent de klank uit New Orleans, misschien daar komt hij ook vandaan. Het nummer heet New Orleanian Love Song van zijn album Ruler Rebel uit 2017. Sinds die tijd heeft hij volgens mij al twee of drie nieuwe albums uitgebracht. Echt een heel productieve gast met enorm ja, fascinerende albums vind ik persoonlijk echt moeite waard. <clears throat> Christian Scott brengt me bij iets anders, een ander onderwerp. brengt me bij de agenda. Heel kort, je had vanochtend al gehoord... Uh, Joke Bruis volgende week, zondag 8 maart, in de krocht. Joke Bruis met haar ja, smoky, sensuele stem, zou ik al zeggen. Altijd de moeite waard om te komen beluisteren. Wil je niet zo lang wachten om iets te, te gaan zien... dan kun je dus eh, vanavond dus Hermine Deurlo nog zien in het Bimhuis... Eh, je kan haar ook zien in Zoetermeer op de boerderij op 1 maart. Wil je eh, een hippe gast uit, eh, uit de Londen de jazz zien, Moses Boyd, fameuze geweldige drummer die ook jazz met elektronica vermengt. In de Melkweg op 1 maart, morgen dus. En wil je dichterbij? Dat kan in Heemstede met Anton Goudsmit en zijn Go Pony trio in, het, eh, in de Oude Kerk, het podium heen. steden? Dat is even kort wat dingetjes deze dagen waar je heen zou kunnen gaan. Om ook besmet te worden met het jazzvirus. tension is high, but niggas still fly. Sophisticated puppets with political ties, organized crime, back shrines, pussy with a price tag, money all the time. Pills in the nightcap running through your spine. Niggas sipping lean with a fiend for the high. Addiction is a picture we bury to the end, and the whole world loves you when you're top of the line. The hoes gon' want you when you thuggin' it right. The cops gon' bust me if my money too us can make. Trust me, devils what me living it right. way too cold. And we out here in the belly of a black hole. It's too cold these days. Everybody making money the scheme ass way. Never mattered the degree if the fee's too high. Graduated, but I'm living below the line. At the counterfeit, I'm trying to get them the way to find. Meanwhile, politicians on vacation time. All I wanted was a piece of the pie. All I wanted was the caddy with the candy painted cone and make a cup of gold with a couple of pieces of lime. Uh, but I made up my mind. Said the whole world loves you when you talk gon' want you when you look at it right. The cops gon' bust me if my money too husky, man. Trust me, that was when we living the right. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? It's way too hard. Cause I'm trying to rise above it, but I can't get enough too cold. And we out here in the belly of a black hole. In the belly of a black hole. And they all wanna get you, all wanna pitch you, all with the glitz. So we're burning up the lights, pulling up the whip, rolling the dice. You can roll if you like. Do what you feel, you want me to show. Just open your eyes, it's life is with no A few make it through, most won't survive. A penny with a hole and a hole beside. It's a bottle of the fittest, and my niggas want the dinner, so we taking it back. And I made up my mind, I made up my mind. The whole world loves you when you talk up a lie. The hoes gon' want you when you're looking it right. The cops gon' rush you if your money too less. Give up, fuck the niggas, have am running for life. Way too hard, way too hard. Still trying to rise above it, but I can't get enough of it. my God. Keep dreaming, keep hustling, keep Dave. En dan denk je, wie is dat? Ja, dat is een drummer. En die heb ik afgelopen jaar op eh, North Jazz gezien... samen met Robert Klesper En ik kan je zeggen, die vent die kan reten strak drummen. Het is echt ongelooflijk. <laughs> Hij blijft doorgaan in een ritme ja, sneller en eh, ja, standvastiger dan een computer. Het is echt een fenomeen, die gast. En dit komt van zijn debuutalbum Chris Dave and the Drumheads... Eh, en er werd gezongen door een paar van zijn maatjes. Ik weet even niet wie. Maar hij kan zelf ook wel aardig zingen. Die Chris Dave. Komen we bij een ander nummertje. P.P. Arnold. Misschien ken je haar nog als de iCat. Bij Tina Turner en iCats. En ze zong ook mee in de jaren 60 bij uh, de Rolling Stones. Eh, maar ze brak eigenlijk nooit door. Ondanks wat, wat solo-albums in de jaren 60, begin jaren 70, meen ik. Eh, maar ze heeft onlangs, eh, ik meen afgelopen jaar... toch weer een plaatje kunnen uitbrengen. En daar staat er een heel soulvol nummertje om, op. En dat heet Hold On To Your Dreams. Every time you get hit Billy Bobo. do That Thing, Willy Bobo, een percussionist. Een oud nummertje uit de jaren 60. Eh, die ons aanspoort ons eigen ding te doen. Net zoals P.P. Arnold dat deed daarvoor... Eh, in het nummer Hold On To Your Dreams. We zitten alweer bijna aan het einde van het eerste uur van ZFM Jazz. Zoals ik aan het begin zei, straks eh, Bert met zijn programma in het tweede uur... ZFM, op de ZFM Jazz op de zaterdag en de zondag. Op de zondag altijd van 10 tot 12. Op de zaterdag van 12 tot 2. Om dus u te besmetten met dat goedaardige jazzvirus. virus. Thank you. niemand anders dan Anton Goudsmit, de meeste gitarist uit Nederland. Samen met zijn maatje Cyril Drexie op drums en Frank Montis op orgel. En waarom werd dat gegaan door een Chinees fragmentje? Eh, hun LP heet Taste of Culture... En dat is een restaurant in Amsterdam, denk ik. Eh, als ik me niet vergis. Daar een. Eh, vlakbij het Leidseplein om nog even reclame te maken. Maar het idee voor een album kwam daar tot stand, denk ik. En ze gaan er ook mee toeren. Dat album is eh, onlangs uitgekomen in november. Eh, en ja, hou de agenda opnieuw in de gaten. Dit trio is echt super swingend. Ja, we zitten aan het einde van het eerste uur. Ik had het straks over Steve Gadd, de meesterdrummer. Misschien is er nog een drummer die op meer platen heeft gespeeld dan hij. En dat is de volgende man, Bernard Purdie. En dat is meer een funk drummer. Maar hij heeft ook met jazz groter gedrumd. En hij is ja, flink oud denk ik al. Maar still going strong. Hier is hij met zijn friends. Bernard Purdy and Friends. Eh, het nummer heet Elevate. En het is een lekker funky nummer aan het einde van het eerste uur van ZFM Jazz. Laat ons eens weten wat je van ons programma vindt. We hebben een Facebook-page eh, de playlist die komt daarop te staan. Eh, je kunt ook op mijn eh, eigen blog even kijken. Mijngroef.nl Blijf luisteren in het tweede uur met Bert. We gaan eruit met Bernard Purdy. back on yesterday I the clock for time of my hands find some peace of mind. Everybody talking that is noising up my ear. trying to lullaby the fears I put my mind in the clear. When the rain began to fall, clouds thunder and all, screaming voices through the lightning, loud enough to make tried to show me daylight. Fear it was across the way for me to not take flight. Early in London, I seen I woke up in a song. And then the day's affair was in the air where no I didn't belong. sailed the ah, sand with the raising hand. I was trying to out the light. So it goes, the truth be told, my condition was uptight.